Maar het lijkt meer op een verkiezingsdebat. PvdA en SP vinden dat het kabinet de economische crisis alleen maar heeft verergerd. In het debat waren er ook felle discussies met PVV-voorman Wilders als middelpunt. Onder meer SP en D66 vinden dat Wilders met zijn gedoogsteun weinig heeft bereikt. Wilders bestrijdt dat. Ook kondigde hij aan dat hij van de verkiezingen op 12 september een referendum over Europa wil maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil 20 miljoen euro van het kabinet voor de kosten die zijn gemaakt voor de invoering van de huishoudtoets. Met die toets wordt gecontroleerd of ouders met een bijstandsuitkering kinderen thuis hebben wonen die geld verdienen. De huishoudtoets is in het vijfpartijenakkoord geschrapt, maar volgens de VNG zijn er al kosten gemaakt in de voorbereidingen. Alexander Pechtold is bij D66 de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de verkiezingen in september. Hij zegt dat hij zich erg verheugt op de verkiezingsstrijd. Pechtold is voor de derde keer lijsttrekker voor zijn partij. In het noorden van Duitsland heeft de politie op tientallen plaatsen invallen gedaan in een onderzoek naar de Hells Angels. De leden van de motorclub worden verdacht van mensenhandel, wapenhandel, corruptie en mishandeling. Bij de actie waren zo'n duizend agenten betrokken. De invallen werden onder meer gedaan in Hannover, Hamburg en Kiel. Er zijn enkele arrestaties verricht. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen veel zon, wel minder warm dan vandaag. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook zaterdag en zondag veel zon. Temperatuur loopt dan op tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen Woerden en Driebergen 15 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 10. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 9. Verderop richting Gorkum bij Sliedrecht 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 5.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 Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ver só vocês agora. Nossa. Nossa, assim você mata. Ai, se eu te pego. Oh, Delícia, delícia, assim você me mata pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah! 45.